Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In het hele land hebben bedaan bij hun omgekomen collega's. Sinds de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland 91 brandweerlieden overleden bij hun werk. Bij het Nationaal Brandweermonument in Arnhem en bij veel kazernes werd stilgestaan bij de doden. Volgens de brandweer is het gedenken van gestorven collega's belangrijk om samen de pijn uit het verleden te delen en te verwerken. Bij de brandweer werken bijna 28.000 mensen, van wie ruim 5100 in loondienst zijn. Het overgrote deel van de brandweerlieden is vrijwilliger. In Afghanistan zijn zeker zeven Amerikaanse militairen gewond geraakt... toen een Afghaanse militair het vuur op hen opende. Dat gebeurde op een basis bij de stad Mazar-i-Sharif. Zeker één Afghaan is gedood toen de Amerikanen terugschoten. Een andere Afghaan raakte gewond. De VS maakte gisteren nog bekend dat het de troepenmacht in Afghanistan wil uitbreiden. Het zou gaan om 4000 militairen extra. In Utrecht is vandaag de eerste Canal Pride gehouden. Tientallen versierde boten met veel regenboogvlaggen trokken door de grachten van de stad. De organisatie meldt bij RTW Utrecht dat er 15.000 tot 20.000 toeschouwers langs de kant stonden. De eerste Canal Pride in Utrecht was georganiseerd door homobelangenorganisaties in de stad en de horeca. De rechter heeft de zaak tegen de Amerikaanse komiek Bill Cosby nietig verklaard. Dat gebeurde nadat de jury niet tot een unaniem oordeel had kunnen komen over de vraag of Cosby schuldig is aan het misbruiken van een vrouw. De aanklagers hebben nu vier maanden de tijd om te beslissen of ze de zaak opnieuw willen doen of dat de aanklacht wordt ingetrokken. Het weer, op veel plaatsen nog zonnig. Vannacht kan mist ontstaan bij minima rond 13 graden. Morgen weinig wind en volop zon bij 24 tot 29 graden. Maandag mogelijk tot 31 graden, maar dan ook wat bewolking. Dit was het NOS Short.